Zes uur. Zit van der Linde met het NOS-journaal. Bij een schietincident in Beckum bij Hengelo zijn twee mensen gewond geraakt. Even voor middernacht kreeg de politie een melding van een schietincident bij een zalencentrum. Er waren op dat moment enkele honderden bezoekers binnen. Vanwege het politieonderzoek mochten ze pas om twee uur naar buiten. De gewonden liggen in het ziekenhuis, er is nog niemand aangehouden. D66 is er geen voorstander van dat de JSF wordt uitgerust met kernwapens. Oud-CDA-voorman Jaap de Hoop Scheffer wil wel graag dat de kernwapentaak van de F-16 wordt voortgezet bij de JSF. Rob Jette zei in Met het oog op morgen dat hij het daarmee eens is... maar ziet liever een debat over Europese defensiesamenwerking. De laatste vier kinderen mogen vertrekken van het omstreden vluchtelingenkamp op Nauru. De omstandigheden in Australische opvangkampen zoals Nauru zijn uitzichtloos. En daarom is besloten om de kinderen in de VS op te vangen. De Australische regering zegt in stilte te hebben gewerkt om het aantal kinderen in het kamp te verminderen. Er zaten in totaal 200 kinderen vast op Nauru. Onbekenden hebben gisteravond geprobeerd een plofkraak te plegen op een geldautomaat in de Amsterdamse wijk Geuzenveld. Op beelden van een voorbijganger is een explosie te zien. Vlak daarna gaan twee mensen er op een scooter vandoor. Of er iets is buitgemaakt, is niet bekend. De Brennerpas tussen Italië en Oostenrijk is deels weer open. Vanwege lawines was de bergpas gisteren voor een groot deel van de dag afgesloten. Dat zorgde voor lange files. Inmiddels is de A22-A13 tussen Innsbruck en Italië weer bereikbaar. Het weer. Het is bewolkt met een enkele winterse bui. De temperatuur ligt rond het vriespunt en daarom kan het glad worden. Vanochtend is het ook bewolkt en kan er nevel en mist zijn. Hier en daar laat de zon zich zien.